Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De politievakbonden roepen hun leden op om in actie te komen... en vanaf maandag licht te vergrijpen door de vingers te zien. Er zullen alleen bekeuringen worden uitgeschreven bij ernstige overtredingen. De politie voert daarmee actie voor een betere CAO. Vandaag overhandigden de bonden in Den Haag een petitie aan leden van de Tweede Kamer. De politiebonden zeggen dat agenten na de grootschalige reorganisatie bij de politie... met te weinig mensen te veel werk moeten doen. In Duitsland hebben de coalitiepartners een akkoord bereikt over het aanscherpen van het asielbeleid. Migranten die al in andere EU-landen staan geregistreerd mogen worden tegengehouden bij de grens met Oostenrijk, vinden nu ook de sociaaldemocraten van de SPD. Eerder bereikten regeringspartners CDU en CSU daar al overeenstemming over. Het plan houdt in dat er gesloten centra komen bij de Duits-Oostenrijkse grens. In die centra moeten al geregistreerde migranten worden opgevangen en hun uitzetting afwachten. De 17-jarige verdachte van de moord op een tiener uit Assendelft vorig jaar april is veroordeeld tot de maximale straf voor minderjarigen, een jaar jeugddetentie en jeugd-TBS. Volgens de rechter in Haarlem handelde hij met voorbedachte raden. Een tweede verdachte van 19 kreeg drie maanden jeugddetentie wegens de mishandeling van het slachtoffer. Een ets van Rembrandt heeft in Londen op een veiling zo'n 3 miljoen euro opgeleverd. Het gaat om een doek uit 1655 waarop de gegezelde Jezus is afgebeeld. Het is niet bekend wie de ets heeft gekocht. Het weer. Vannacht breiden wolkenvelden vanuit het noorden zich uit. De minima liggen rond 14 graden. Morgenochtend ook nog wolkenvelden.